Mijn leven dat is hectisch, dus soms heavy om het te trekken Breng er liever bij dan niet te plekken Iedereen hype, niets is relaxter Gelijkertijd, iedereen kijkt Maar niemand kent me Het leven dat is hectisch, dus soms heavy om het te trekken Breng er liever bij dan niet te plekken ja. Tegelijkertijd, iedereen kijkt. Ik zou niet weten waar ik moest beginnen. Soms wil ik in privacy liggen. Geen media, geen camera's, geheide praatjes of niks. En ik sta altijd paraat op de spitten. <laughs> je denkt er niet zo gauw aan, maar ja, ik heb skitten. Al kraakt het van binnen. Ook eens mijn vermoeidheid erop staat om te pitten. Sta ik op om te rippen, sta ik op voor ik pitten. Sta weer te midden van namens met pit. Zoals ik sta, mijn clips trok vaak hits. Kom met gevaarlijke shit. Zo vet, vingers op je disk begint automatisch te skippen. Dynamische shit. Je de staat is van kippenvel en daarna ben ik on the road met maten die chillen. De baan om te rippen, dames die gillen, mensen praten, ze willen daar allemaal iets beginnen. Niemand maalt om je innerlijk aandacht om niks. Soms haat ik die shit en het tragische is dat dat is wat het is, wat ik doe, wat ik wil en dat mijn hart daarop op de juiste plaats is gaan zitten. Mijn leven dat is hectisch, soms heavy om het te trekken. Ben er liever bij dan niet te plekken. Iedereen hype, niets is relaxter. Gelijkertijd, iedereen kijkt. Maar niemand kent me. Het leven dat is hectisch, soms heavy om het te trekken. Ben er liever bij dan niet ter plekke. Iedereen hype, niets is relaxter. Gelijkertijd, iedereen kijkt. Vaak praat ik s'avonds laat met mijn vlagen inspiratie van binnen. Als mensen gapen en slapen, sta ik paraat en in verbinding met vragen van binnen. Ze blijven maar knagen van binnen. Vaak vertaal ik dan spinsels in steeds rakere zinnen. Maar voel me later dan toch alsnog raden van binnen. Het is onbegonnen werk, maar ja, daar moet ik vaak aan beginnen. Daarnaast is het raar maar waar, maar het verslindt me. Eenzaamheid blijkt nodig te zijn voor het flowen van brein. Het is een opgave die me staat te maken en ik wil hem. Laat het zoeken naar de waarheid, maar op platen beginnen. Mensen raken met zinnen, je haat of je dik, het laat het of check het. Je moet er niet als maar zo verloven praten, maar spinnen. Kom van pas als het betalen met binnen. Haal je verhaal van de waarheid of inspiratie het eruit en laat het zinnen. En ja hoor, dat is het, ja, het om gaat te beginnen. Ook al krijgt mijn lot een als maar eenzame gezichten. Het mijn leven dat is hectisch, soms heavy om het te trekken. Ben er liever bij dan niet te plekken. Iedereen hype, niets is relaxter. Gelijkertijd, iedereen kijkt. Maar niemand kent me. Het leven dat is hectisch, soms heavy om het te trekken. Ben er liever bij dan niet te plekken. Iedereen hype, niets is relaxter tijd, Iedereen kijkt, maar niemand kent me Mijn leven dat is hectisch, soms heavy om het te trekken Ben er liever bij dan niet te plekken Iedereen hype, niets is relaxter Gelijkertijd, iedereen kijkt, maar niemand kent me Het leven dat is hectisch, soms heavy om het te trekken Ben er liever bij dan niet te plekken Iedereen hype, niets is relaxter Gelijkertijd, iedereen kijkt, maar niemand kent me